Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgende week moeten er zo'n 15.000 kwetsbare mensen zijn ingeënt met het vaccin van BioNTech-Pfizer. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens nog zijn alleen zorgmedewerkers ingeënt met de vaccins die bedoeld zijn voor ouderen. Maandag wordt er begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking de jongen zei gisteren daarna te streven om alle kwetsbaren te vaccineren voor het begin van de lente. De Gezondheidsraad adviseerde al meerdere malen de vaccins als eerste in te zetten bij de meest kwetsbaren kabinet gaat het vrijdag hebben over de vraag of het moet aftreden... vanwege het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Gisteravond was er een overleg van zo'n drie uur. Daarin is niet gesproken over de politieke consequenties, zei premier Rutte. De oppositie wil dat het hele kabinet aftreedt vanwege de affaire. Het kabinet heeft de lockdown met drie weken verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Premier Rutte zei dat er steeds meer zorgen zijn over de Britse coronavariant die besmettelijker lijkt. Dringend advies blijft om tot april niet naar het buitenland te gaan. Schiphol blijft wel open, maar iedereen die zonder goede reden op een vliegtuig stapt... noemde Rutte asociaal. Verder is het OMT gevraagd om een spoedadvies over een avondklok. Het kabinet wil weten of het een goed middel is tegen groepsvorming. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een motie aangenomen... die vicepresident Pence vraagt om president Trump per direct uit zijn functie te ontheffen. Allemaal vanwege de kapitoolbestorming vorige week. En Pence heeft al laten weten dat hij dat niet van plan is. De kans is groot dat de democraten nu voor de tweede keer een afzettingsprocedure tegen Trump starten. Het weer nog, vooral in het noorden nog winterse neerslag.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 Volgende week moeten er zo'n 15.000 kwetsbare mensen zijn ingeënt... schrijft minister De Jonge. Vrijdag wordt duidelijk of het kabinet opstapt... na aanleiding van het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Gisteravond wilde premier Rutte er nog niets over zeggen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een motie aangenomen... die vicepresident Pence vraagt om president Trump per direct uit zijn functie te ontheffen. Pence heeft al laten weten dat hij dat niet van plan is. Het weer, later overdag zon en vooral in het noorden kans op een bui.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 living all about the good days. Can you feel it burn? From the tip of my toes running through my veins. And now it's your turn. Let me see what you got. Don't hesitate. I'm gonna get speaker trying to take on the music. It's like a competition. Me against the beat. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. If you really want it, better settle up and get your rhythm. Tryna hit it, you can die in a minute.